En mag je zelfs de, achterlichten, de mist achterlichten voeren. Nou, voordat die mist overal is verdwenen, praten we echt over het einde van de ochtend. Blijkbaar letten de meeste mensen goed op als ze de auto instappen, want er staat bijna geen file. Er zijn wel wat spitsstroken dicht. Er mag in Groningen echt niet langer naar gas worden geboord. Ook al is er een tekort en gaan de prijzen door het dak. Dat zei de commissaris van de Koning gisteravond in Nieuwsuur. Het zou schandalig zijn als nationale politici vanwege de gasprijs besluiten... om Groningers weer bloot te stellen aan de, aan de, aan de dreiging van in de ondergrond... die destijds de reden was om te stoppen met de gaswinning. Er wordt nu nog een beetje gas gewonnen in Groningen. Het is de bedoeling dat de gaskraan volgend jaar helemaal wordt dichtgedraaid. In een auto langs de A1 is gisteravond een lichaam gevonden. De witte Volkswagen stond bij een Van der Valk hotel in Eemnes geparkeerd. Het raam was helemaal aan diggelen. De politie onderzoekt of het gaat om een misdrijf. En Andy Murray kan opgelucht ademhalen. De Britse tennisser heeft zijn stinkschoenen en trouwring terug. Die schoenen had hij even buiten onder een auto gezet, omdat ze dus nogal stonken. Maar ze waren opeens verdwenen en daarom deed hij gisteren een oproep. Inmiddels heeft hij het spul terug, zegt hij in een video op Instagram. Would you believe it? still absolutely stink, but the shoes are back. The wedding ring is back. And I'm back in the good books. Let's go! Hij zegt dat de schoenen dus nog steeds stinken. wie de spullen heeft teruggebracht blijft vaag. De tennisser zegt dat hij wat heeft rondgebeld en met de beveiliging van het hotel heeft gepraat. Het weer mistig dus. Hoewel dat nog wel even kan duren... breekt straks vanuit het oosten vaker de zon door. En dan wordt het best lekker, 15 tot 18 graden. Ook morgen af en toe zon en dan gaat het op 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De spitstrook is dicht op de A9 Alkmaar richting Amstelveen.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 They used to work, but not tonight. That's the last time you do me wrong. Come my stuff, I'm at the door. Now I'm the one you're begging for. Don't know what you can until it's gone. you my. times you like.